Kees Groot met het NOS-journaal. De Verenigd Maarten. Het zijn toeristen en Amerikanen die op het door orkaan Irma getroffen eiland wonen. Vandaag zijn er al verschillende vliegtuigen geland en vertrokken. Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken zou graag zien dat de vliegtuigen ook mensen met andere nationaliteiten meenemen. Maar voorlopig mogen er alleen Amerikanen aan boord. Op Sint Maarten verblijven ongeveer 40 Nederlandse toeristen. Zij kunnen nog niet weg omdat prioriteit gegeven wordt aan andere groepen, zoals patiënten. Koning Willem-Alexander arriveert de komende dag op Curaçao samen met minister Plasterk. Ze zullen daar in een ziekenhuis slachtoffers en patiënten bezoeken die zijn geëvacueerd uit Sint Maarten. Ook worden ze door de marine en de meteorologische dienst bijgepraat over de situatie op de bovenwindse eilanden. Op Curaçao wordt bekeken of het mogelijk is voor de koning om naar de getroffen eilanden zelf te gaan. Zo'n 3500 mensen hebben de eerste editie van de Groninger Museumnacht bezocht. Daarmee was het evenement onverwacht uitverkocht. Vijf musea in de stad waren tot één uur open met een speciaal programma. De organisatie had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. In de musea gebeurde van alles. Interviews, muziek, workshops, lezingen en speurtochten. In het Groningen Museum trad punklegende Nina Hagen op. Sloane Stevens heeft de vrouwenfinale van de US Open gewonnen. De Amerikaanse was in twee sets veel te sterk voor haar landgenote Madison Keys. In de tweede set wist Keys geen enkele game te winnen. De wedstrijd in New York was in minder dan een uur afgelopen. Het is voor Stevens haar eerste Grand Slam titel. Het weer, de minima liggen vannacht tussen 7 en 11 graden en er kan een mistbank ontstaan.